uur. Gert Kluk bij het NOS Journaal. Sven Kramer heeft op de Olympische Spelen in Zuid-Korea goud gewonnen op de 5000 meter. Daarmee levert hij een unieke prestatie. Het is de derde keer op rij dat hij de Olympische titel pakt op deze afstand. Kramer finishte in een tijd van 6.09.76. De Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen veroverde zilver en de Noord Pedersen brons. Een fotofinish moest daarover uitsluitsel geven. Bloemen was in het onderlinge duel 2000ste van een seconde sneller dan de Noor. In Eindhoven en Den Bosch zijn dit weekend 25 illegale taxichauffeurs aangehouden. Die wilden profiteren van de carnavalsdrukte. Ze kunnen een boete krijgen van 4300 euro. Als ze al eerder zijn betrapt kan het bedrag oplopen naar 10.000 euro. En dan kan de auto in beslag worden genomen. Bij een aardbeving in Zuid-Korea zijn vanochtend vroeg zeker 20 mensen gewond geraakt. Er zijn vooral lichtgewonden. De beving trof de stad Pohang in het zuidoosten van Zuid-Korea. De stad ligt op ongeveer 180 kilometer van Pyeongchang waar de Olympische Spelen bezig zijn. De beving werd onder meer gevoeld in de hoofdstad Seoul. De brandweer kreeg zo'n 1400 telefoontjes van verontruste inwoners. Volgens Koreaanse meteorologen was de beving een naschok van een zware aardbeving in november. Toen raakten 82 mensen gewond. In de Indonesische stad Yogyakarta heeft een man met een zwaard een aantal mensen aangevallen in een katholieke kerk. Er zijn vier gewonden onder wie de priester. De aanvaller vernielde verder een beeld van Jezus door het hoofd eraf te slaan. Hij is door een agent neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was. Hij zou bij binnenkomst hebben gescholden op de kerkgangers. Indonesië, officieel een seculier land, kent de grootste moslimbevolking ter wereld. Christelijke kerken zijn geregeld doelwit van aanvallen. Het weer tamelijk bewolkt, maar vanuit het westen kan de zon af en toe doorbreken. In de loop van de middag neemt de kans op enkele, soms winterse buien toe. Door de graad op 6 en de westen tot zuidwestenwind neemt geleidelijk in kracht af. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land kans op buien, soms ook zon.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 welkom bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. Mijn naam is Alko B. En eh, ik mag het vandaag presenteren. Ik heb het ook samengesteld. Ik heb, dacht ik wel, weer wat een gevarieerd pakket van voornamelijk mainstream jazz natuurlijk. Voor de zondagochtend. Maar af en toe hier en daar toch een prikje van wat modern ertussendoor. Om het leuk te houden. Het tweede uur begonnen we weer met een opname van Jazz Behind the Dikes. Een Philips-serie met Herman Schonewald. Mooie muziek. Wat ook mooie muziek is, is de muziek van een, eh, een, een Spaanse zangeres, Susanna Raya woont in, eh, tegenwoordig in Amsterdam. En muziek is haar hele hebben en houden. En dat hoor je vooral in het eerste nummer... dat ze voor een derde in het Spaans en in het Engels uh, zingt. Again Love. Waarin ze de gitaar Zijdesdag bespeelt. Een eh, erg licht en luchtig nummertje... waarop deze zangeres haar troeve en mierzoete stem... en virtuele gitaarspel goed mee kan uitspelen. Ook een nummer dat heel mooi gearrangeerd is... Dat hoor je onder meer aan de subtiele nuances... zoals een handjevol pianonoten van Clifford Carter. Eh, luister naar Again Love, Suzanne Raya. Tantas canciones hablan del amor me puede el corazón. Quise contar algo fuera de ti, solo salieron versos sin matiz. Quise escribir historias de la vida actual, mis ganas se burlaron otra vez Perdí mi vena más intelectual. Me vino el sueño recordándote. Musas impacientes. eres mi excusa para improvisar los versos más sencillos en inglés. All the morning thinking of you. Nothing more, sweet baby. Oh. crowdfunding eh, tot stand gekomen is. Een van de best verkochte cd's uit de jazz is de Memphis Underground. En eh, dat is een cd van de fluitist, bekende fluitist, die eh, ja, Herbie Mann. En dat is een cd'tje met prachtige muziek. Is ook vaak gebruikt door schrijvers in boeken. Ben ik het ook nog wel eens tegengekomen. Eh, bij reclames in, eh, is het ook nog eronder gezet. Dus van deze cd, eh, ja, het zijn vrij lange nummers. Ik heb de kortste moeten kiezen. Herbie Man, een fluitist. En het nummer New Orleans van de bekende, beruchte cd Memphis Underground. muziek van eh, Herbie Mann. Eh, we zitten toch in eh, wat tweede uur. Dus de muziek kan wel iets wat ja, toenemen, zou ik bijna zeggen. En dat komt goed uit, want ik heb hier ook een muziek klaarstaan van Sharon Jones en de uh, Kings. Een van de cd's die onlangs is uitgekomen van haar. Soul of a Woman. Prachtig nummer op. Pass Me By. you got to do. You can go your own way, baby. Cause that's what I'm gonna do too. Baby, I thought that it would last and last. Sometimes the inner just, it comes too fast. Sad when the end, it comes too late. Ashamed to see a good love turn hateful. your past Sharon Jones en de Dap Kings. Een eh, cd onlangs is uitgekomen, 2017. Soul of Woman, prachtig gezongen. Wat een kwaliteit had die vrouw toch. Eh, en als ik dat, eh, bij Sharon Jones en de Dap Kings ben... dan is het maar een klein stapje naar Davina en de Vagabonds. Van de cd Nicolet and Thunt. choking. There's something deep down in my soul said, Cry, cry, girl. When I saw you and when I saw you and that girl walking. mine, boy. Than to see you walk away from me. Child, oh, can't you see? I, oh, can't you see? I love you so much, Lord, and I just can't oh, watch you. Leave me, baby, no. I can't. I won't be champion keys. Oh, and your, oh, and your warm breeze. When the reflection in the glass that I held up to my lips now, baby. Yes, sir. Oh, reveal the tea. muziek van Davina en de Spijkerbons. En dit is van een eh, cd Nicolet en Tent. Nou, dat is eigenlijk een adres. Op de hoek daarvan zit een jazzclub... waar je prachtige muziek kan beluisteren. Onder andere Davina Sowers, De zangeres van Davina en de Spijkerbons. Mooie cd, mooie opnames. Uh, kom ik bij iets heel anders. Een eh, Arthur Blythe. Amerikaanse jazz alt-saxofonist en componist. ja, leefde van 1940 tot ja, 27 maart 2017. Heeft ook aardig wat eh, mooie muziek gemaakt. En heeft een uitvoering van onder andere dit bekende nummer CC Rider. Arthur Blythe, alt-saxofonist. Speelde bij bekende mensen hoor. In de 70 jaar zie ik hem staan. speelde hij bij eh, Chico Hamilton. Uh, Jill Evans Orchestra, Lester Bowie, Jack de Jonette, McCoy Tyner. Had ook een eigen groep. Uh, staan daar John Hicks, Fred Hopkins en Steve McCall. Uh, speelde op hele bekende plekken. Dus dit was Arthur Blythe. Aardig nummertje, dat CC Rider. Dan kom ik terecht bij een Duitse trompetist... die ook wel van zich laat horen, Til uh, eh, cd'tje uit 2016, The Good Life. Mooi nummer ook. Wat rustiger weer. dit allemaal van de cd The Good Life van Till Brunner. Mede eh, medemuzikanten John Clayton op de bas, Jeff Hamilton drums... en Larry Goldings keyboards en Anthony Wilson op de gitaar. Eh, mooie muziek. Eh, ja, wat ook mooie muziek is, is het volgende. hele mooie cd geworden van Mark Kiliana en de Jazz Quartet. De opvolger van eh, Family First, volgens mij. Deze cd heet Jersey. En ja, het eerste nummer, The Our Lady, was een prachtig nummer. Mooie, eh, ja, natuurlijk eh, Mark Kiliana drums, heel bekend. Een grappig nummer wat erop staat, dat is, wat het nou betekent, weet ik niet. De Major, Major of Rotterdam, bijzonder nummer ook. ja, we draaien oud en nieuw. En dit was vrij nieuw. En wat ook nieuw is, is deze. Van Morrison, zo gauw die wat uitgebracht heeft, kunnen we er niet omheen. Dit meer blues, maar ik vind het wel mooi hoor. Going to Chicago. Samen met een eh, eh, heel groot gezelschap... waarin onder andere zitten George Fame en eh, Chris Farlow... van, je weet wel, Colosseum. just as fast as I can. You New York women think you make a fool of any man. You play all kinds of games, and you cheat if you can. Treat it like a tool, make a man a fool. What a beautiful model. Got my money, that's it. How come you mind if I split? Going back where a woman knows the way to treat a man. And people are friendly without no hidden plan. It's the best in the Midwest. It's a real full of good folks who come from home. And when I get back, I'll never roam far from my shy town. Goodbye, farewell. I'ma see you later. Oh, to Chicago. that I can't take you. I come from Chi Town. Chi Town is my town. Hey, going to Chicago. Sorry that can't take no you. No use in crying. Tired of your lying. Oh, they're not gonna let the screamy, dreamy town. Monkey woman like you can do. I got can a do. quick job. Can't make it with you When you see me coming, baby, raise up your Push window high. Your window to the sky. Yeah. tomorrow. Tomorrow brings the truth. Hurry down, sunshine. See what tomorrow brings. You used to be cool. Go find a new fool. But now I've got my money, honey, and I'm not tough to put up with you. Hate you and your town, that's why I've got to put you down. Ja, mooie muziek. Van Morrison. Eh, de nieuwste CD van Van Morrison. Eh, eens even kijken hoe die, eh, hoe die ook alweer heette. Van Morrison. Roll with the Punches. 2017. Mooi nummertje. dan kom ik bij een trio. De Nigel Price Organ Trio. Hit the Road. Een CD uit 2014. Het nummertje Hit the Road. Nigel Price is natuurlijk gitarist. Ik ga hem toch een beetje wegdraaien, want ik heb nog meer op de rol staan. En eh, ja, deze jongens spelen nog wel eventjes door. Eh, dan kom ik bij een muziekje wat hier in het verlengde van ligt. Dus even kijken waar ik dat heb staan. Oh ja, eh, de Minor Swing Quartet van een cd Swing de Paris. En dat gaat over dit nummer. Ja, ditzelfde nummer is ook door een Nederlandse zangeres Sun, moet ik zeggen, op de plaats gezet. Shelma Roos en Kim Hoorweg. Een cd'tje Dedicated to You, een cd 2012. A Bicyclette, de twee dames. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre de la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins. un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de Het is een eh, aanstekelijk ritme. A bicyclette, eh, bekend nummer. Wordt dat ook niet in het tv-programma over wielrennen gedraaid? Dat zou best eens kunnen. Eh, dan kom ik bij een Finse tenorspeler Timo Lassi. Uh, Love Bullet heet een cd van hem. Ik dacht 2015, als ik me niet vergis. en dat is een aardig geluid. Luister naar deze Finse saxofonist, tenorspeler. Zonder onder de indruk van eh, deze cd van eh, Timo Lassie, Love, Love Bullet. Prachtig cd, mooi gespeeld, allemaal mooie nummers. Zeer de moeite waard. Ja, het zit er weer op. Twee uurtjes jazzmuziek zijn alweer voorbij. We hebben een breed scala aan stijlen en eh, soorten de revue laten passeren. Maar ik zag dat uh, Silje Nergard in Nederland optreedt binnenkort. 23 februari, dacht ik uit mijn hoofd. 24, nee, vrijdag 23 februari staat ze in het lantaarnvenster. En die heeft ook een nieuwe cd uitgebracht. En daarvoor het nummertje eh, Breed.